Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De nieuwe commissie stuitte op veel verzet. De commissie wil de subsidies van 55 miljard euro eerlijker over de lidstaten verdelen, waarbij duurzame landbouw wordt gestimuleerd. Nederland krijgt in het voorstel 8% minder subsidie. Staatssecretaris Bleker noemt dat teleurstellend. Hij zegt dat Nederlandse boeren onevenredig veel moeten inleveren. De Tweede Kamer wil een snelle reactie van het kabinet op berichten dat Afghaanse agenten geregeld gevangen martelen. Volgens een VN-rapport is onder meer gebruik gemaakt van stokken en elektrische schokken. En hebben de martelingen zich ook afgespeeld in Kunduz. Dat is de provincie waar Nederland agenten opleidt. De trainingen begonnen vorige maand. De Tweede Kamer houdt waarschijnlijk volgende week zaterdag een debat over de Europese top die de dag erna in Brussel begint. Het is uitzonderlijk dat de Kamer op zaterdag vergadert. Het is volgende week herfstreces in Den Haag. Als het debat door de week gehouden zou worden, zouden veel Kamerleden hun vakantie moeten onderbreken. Ook afgelopen zomer moesten sommige Kamerleden verschillende keren terugkomen van vakantie om de eurocrisis te bespreken. De Slovaakse oppositieleider Fico heeft gezegd dat er overeenstemming is over de uitbreiding van het Europese noodfonds. Gisteren stemde het parlement nog tegen, met de val van het Slovaakse kabinet als gevolg. Nu is in elk geval de grootste oppositiepartij voor uitbreiding, waardoor er een meerderheid is. Uiterlijk vrijdag wordt er opnieuw over het Europese noodplan gestemd. Op het EK tafeltennis is Nederlandse vrouwenploeg kampioen geworden. In de finale werd Roemenië met 3-0 verslagen. Het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog regen. Morgen overdag eerst op veel plaatsen mist. Later in de ochtend zon. Het blijft droog met maxima tussen 14 graden in het noorden en 16 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 40 files. Ik noem de files vanaf 6 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooimeer en Laren 6 kilometer. De andere kant op tussen Hoevelaken en de afrit Soest 11 na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 8. A10 West naar Zaanstad bij de Koentenol 6. De andere kant op op de A10 Zuid voor de afrit Rijen 6. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Driebergen 6. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Kleinpolderplein 13. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 8. Er ligt daar Audi op de weg. De rechte rijstrook is dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik de Ambacht en Gorkum 17 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.